Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Na het ingaan van de avondklok is er gisteravond in minstens 10 gemeenten gereld. Dit was in Venlo, maar ook op andere plekken was het chaos. In Enschede probeerden relschoppers de ruiten van een ziekenhuis in te gooien. En ook in Tilburg, Breda en bijvoorbeeld Den Haag werden spullen vernield... en kreeg de politie vuurwerk en stenen om de oren. Sowieso was het een onrustig weekend. Gistermiddag al werd er in Eindhoven en Amsterdam gereld bij protesten tegen de coronaregels. En zaterdagavond ging het mis in Urk. Daar gingen jongeren de straat op en werd een coronatestplek in brand gestoken. Deze politiechef zat gisteravond bij Umberto en maakt zich zorgen. Dit zijn gewoon railschoppers die we voor elke aanleiding weer naar voren zien komen... en rotzooi trappen en ellende schoppen. Of dat nou oud en nieuw is, een vuurwerkverbod, een avondklok, een voetbalwedstrijd. Iedere gelegenheid pakken ze aan om rotzooi te trappen. Duizenden Nederlanders zitten vast in het buitenland omdat het verplicht is om vlak voor de vlucht nog een coronasneltest te moeten doen. Volgens de Telegraaf is het op sommige plekken lastig om zo'n sneltest te krijgen. KLM en Transavia proberen reizigers te helpen door zo'n test te regelen of vluchten om te boeken. En AZ heeft de vierde plek in de eredivisie overgenomen van Feyenoord. Dit was de beslissende goal in de Kuip. Carlson, bal mooi binnen, door op Stenks. steeks stapt op het gebied binnen. Het legt er bij de tweede paal. En dan gaat hij erin. Oh. 3-2 <laughs> is het. Doelpuntenmaker Maron Boadu. Boadu scoorde er twee, waaronder dus deze. De winnende 3-2. En dat is lekker, want hij was de laatste tijd een beetje uit vorm. Het ging wel wat samen de afgelopen weken, maanden. Maar ja, de kansen waren er nog steeds. En nu maak ik gewoon de kansen. Het weer dan nog, ja, het kan plaatselijk glad zijn. Let dus op als je de weg op gaat. Verder vandaag een enkel buitje, verder droog, soms wat zon en het wordt een graad of 4.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 Sneaking in school just to get by you. I'm obsessed with the scent on you. Coco Chanel on your neck, with your body in check. Loving all the time with you. But now you've just gone missing. You're airing all my wishes.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 Burgemeester Jorritsma van Eindhoven zegt dat hij zich diep schaamt voor de rellen van gisteren. Relschoppers plunderden winkels en belaagden de politie. Volgens Jorritsma zijn de daders hooligans uit alle hoeken van het land. Er dreigt een nieuwe golf ransomware aanvallen, waarschuwt het Nederlands beveiligingsbedrijf Northwave. De laatste dagen worden er weer meer mails verstuurd met malafide software. Vanaf morgen worden zelfstandig wonende 90-plussers die nog mobiel zijn tegen corona gevaccineerd op een GGD-priklocatie. En niet-mobiele 90-plussers worden later door de huisarts ingeënt. Dan is weer nog vandaag droog, nog een enkele winterse bui en er is wat zon.